De verdachte is een man van 20 die met zijn pick-up truck doelbewust inreed op de slachtoffers die op een voetpad liepen. De burgemeester van Londen spreekt van een haataanval. Volgens de politie is duidelijk dat de moordactie was gepland. Wordt nog onderzocht of hij banden heeft met een beweging tegen moslims of met een terreurorganisatie. Op Aruba wordt vanaf morgen de mondkapjesplicht losgelaten, heeft de overheid bekendgemaakt. Bedrijven, winkels en horecaondernemers kunnen bezoekers nog wel verplichten tot het dragen van gezichtsbedekking. De mondkapjesplicht op Aruba werd begin augustus ingevoerd, veel eerder dan in Nederland. Maar volgens de regering is de coronagolf nu dusdanig afgezwakt dat de mondkapjes niet meer nodig zijn, meldt het Caribisch Netwerk. Over de afgelopen zeven dagen telde Aruba gemiddeld 11 nieuwe coronagevallen per dag. Andere coronamaatregelen worden op het eiland ook versoepeld. Zo zijn de gebiedsverboden afgeschaft en is er geen bezoekerslimiet meer bij sportevenementen. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk... zegt dat de mondkapjesdeal met Siewert van Liende en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren er op dat moment genoeg, zei hij tegen de NOS. Het ministerie van Volksgezondheid drong er volgens Van der Kolk toch op aan. Hij noemde Van Liende en zijn partners verder onbetrouwbaar omdat ze logen. En ook zouden ze doordat ze rondliepen bij het consortium hebben geweten...